De Sociale Verzekeringsbank is sinds januari vorig jaar verantwoordelijk voor de uitbetaling van de BGB's. Daarbij kwamen tienduizenden zorgverleners en cliënten met een PGB in moeilijkheden. Onder meer door de ingewikkelde regels en de slechte computersystemen. De problemen leiden onder meer tot het vertrek van de topvrouw van de Sociale Verzekeringsbank. Van Rijn heeft zich al vele keren in de Kamer moeten verantwoorden voor de chaos... en deskundigen hebben nu op verzoek van de Kamer naar nieuwe manieren van uitbetalen gekeken. Op internet is een lijst opgedoken met informatie over meer dan 2 miljoen mensen en organisaties die mogelijk banden hebben met terroristen of criminelen. Het heeft een beveiligingsonderzoeker ontdekt. De database is van Thomson Reuters en de lijst die WorldCheck heet is gebaseerd op openbare bronnen. Er staan mensen en organisaties op die worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen, georganiseerde misdaad, omkoping, fraude of terroristische organisaties. Maar volgens de site Vice News staan er ook onschuldige personen op. De onderzoeker zegt dat de lijst gemakkelijk te bereiken is en zo ook ooit kan worden gepubliceerd, inclusief de onschuldige mensen die erop staan. De Russische president Poetin heeft het verbod op voedselimporten uit de Europese Unie en een paar andere westerse landen verlengd tot en met 2017. Hij doet dat in antwoord op de Europese sancties tegen zijn land. Vorige week verlengde de EU de economische sancties vanwege de inmenging in Oekraïne met een half jaar. De boycott van de Russen treft de handel in voedsel. Ze boycotten Europese fruit, groente, vlees en zuivel.